En er zijn dealers. Heel makkelijk te vinden op eh, Snapchat of zo. Dan word je opeens toegevoegd en dan vraagt ze van yo, vape jij of smoke jij? En dan krijg je opeens een wiet of een vape dealer. Het kabinet denkt er nu aan om de minimumleeftijd voor vapen en roken te verhogen van 18 naar 21. Ook moeten alle speeltuinen, kinderboerderijen en de kinderopvang rook- en vapevrij worden, is het idee. De oud-burgemeester van Groningen moet definitief een masturbeerboete betalen van 250 euro. Koen Schuiling reed een jaar geleden in zijn rode saap naast een vrachtwagen. Volgens de vrachtwagenchauffeur had hij een ontbloot bovenlijf en was hij zijn jonge heer aan het masseren. Schuiling zelf zegt dat hij last had van zijn maag en daarom aan zijn buik zat. Hij stapte naar de rechter, maar die gelooft het verhaal niet. De explosies van de afgelopen dagen in de Haagse wijk Ipenburg... hebben waarschijnlijk een link met een dodelijk ongeluk in Maasluis, meldt Omroep West. Vorig weekend werd in Maasluis een jongen van 18 aangereden, waarschijnlijk na een ruzie... en overleed de volgende dag. De explosies in Den Haag waren telkens in de buurt van het huis van een van de jonge mannen... die voor de aanrijding zijn opgepakt. En een oranje dagje in Doetinchem vandaag. Zojuist zijn daar de plannen gepresenteerd voor Koningsdag... dat Willem-Alexander dit jaar in die stad viert. Je zou denken dat alle aandacht bij de presentatie uit gaat naar de koning. Maar volgens verslaggever Mark Robin Visser was er een andere gast die in de spotlight stond. Benny Jolink, de inmiddels 78-jarige voorman van de boerenrockband Normaal. Want er is hier zojuist in de presentatie aangekondigd dat die band aan het begin van de route straks op Koningsdag een lied gaat zingen voor Willem-Alexander en Maxima. Koningsdag is dit jaar een keertje een dag eerder op zaterdag 26 april. Omdat 27 april op een zondag valt. Het weer af en toe zon, maar soms ook een stevige bui. Vanavond droogt het wat op en vannacht kan het weer wat gaan vriezen. Morgen opnieuw wisselvallig en een gaatje of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A10 sta je nu 5 minuten in de file bij Amsterdam buiten Veldert. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je 5 minuten oponthoud voor knooppunt Burgerveen.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 Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. go never thought would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything.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 Het kabinet wil de illegale handel in vape strenger aanpakken. Zo komen er forse boetes op het online aanbieden van vapes... en ook een onderzoek of de minimumleeftijd voor roken naar 21 kan. Het Israëlische leger heeft in Zuid-Syrië zware beschietingen uitgevoerd. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Wat het doelwit was en of er slachtoffers zijn, is niet gemeld. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen is veroordeeld tot een boete van 250 euro... omdat hij in zijn auto zat te masturberen. Zelf zegt de oud-burgemeester dat het om een misverstand gaat. Hij had last van plotselinge hevige pijn in zijn onderbuik. Het weer, zon en buien, kan ook hagel bij zitten. Het is 8 graden als de zon schijnt en een graad of 5 tijdens een bui.